Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De manier waarop Nederland omgaat met prostitutie deugt niet. Bestuurders verzwijgen of ontkennen misstanden en doen alsof alles prima in orde is omdat in Nederland prostitutie is geregaliseerd, Dat zegt de Amsterdamse wethouder Ascher. Ascher houdt zich al jaren bezig met prostitutie op de ballen Hij zegt dat zeker de helft van de vrouwen gedwongen werkt. Bij vrouwen uit Oost-Europa is dat aandeel nog veel hoger. Mensenhandel, intimidatie en verkrachting zijn aan de orde van de dag. Hij noemt het een nationale vergissing dat onze omgang met prostitutie thuis hoort in het rijtje vrijheid, blijheid en tolerantie. Zelfs feministen hebben meer oog voor de zelfstandigheid van een sekswerker dan voor wat er werkelijk in de peeskamers gebeurt, al dus de man die vorige week dood werd gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto in Oorschot blijkt een bodyguard en handlanger van Wim Holleder te zijn. Volgens de politie is het Sinel Toena. De Amsterdammer is in het verleden veroordeeld voor onder meer moord, afpersing en wapenbezit. Zijn naam is ook genoemd in het liquidatieproces. Ruim een week geleden werd het lichaam van Tuna gevonden langs de A58. De politie heeft nu door middel van DNA zijn identiteit kunnen vaststellen. Hoe Toena om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Een delegatie uit de Tweede Kamer begint vandaag een bezoek aan de vroegere Nederlandse Antillen. De fractievoorzitter en Kamervoorzitter Verbeet praten met vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Een van de gespreksonderwerpen is het rapport van oud-politicus Rozenmuller over de integriteit van politici op Curaçao. Niet alle fractievoorzitters gaan mee. SP Roemer noemt de reis in deze tijd van bezuinigingen te duur. En behalve Roemer reizen om verschillende redenen ook de fractievoorzitters Wilders, Slop en Tieme niet mee. Het weer in het oosten enkele mistbanken, later vandaag veel zon en maxima rond 13 graden. Dit was het en... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Eemnes en Eembrugge nog 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 El anus del diablo, da is de costa de eso, el anus del diablo. Esto es de Costa del Sol. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer. Dus coño, Los gezelligitos, ¿Dónde está genitos? Oh. Costa del esos Los gezelligitos, donde está genitos?